Morat Wakili met het NOS-journaal. Het aantal meldingen over ongewenst doorgestuurde naaktfoto's... is de afgelopen jaren explosief gestegen. Slachtoffers zoeken vaak uit schaamte geen hulp. In een poging de schaamte bij slachtoffers te doorbreken... start Slachtofferhulp Nederland vandaag een campagne. Daarin worden jongeren erop gewezen dat ze er niet alleen voor staan. Hoe vaak het precies gebeurt dat er ongewenst naaktbeelden van de jongeren worden verspreid... is onduidelijk. De VVD-fractie verzet zich tegen de asielwet van de eigen staatssecretaris van asielzaken Erik van den Burg. Hij werkt aan een wet waarmee hij gemeentes die weigeren asielzoekers op te vangen daartoe kan dwingen. De liberalen willen dat de wet slechts een tijdelijk karakter krijgt en niet permanent zoals nu in het voorstel staat. En er zal volgens de VVD een maximum moeten worden opgenomen per gemeente, zodat het aantal asielzoekers dat een gemeente gedwongen op moet nemen beperkt blijft. President Biden zegt dat het besluit van de OPEC-landen om de olieproductie terug te schroeven... consequenties zal hebben voor de betrekkingen tussen Saoedi-Arabië en de VS. Afgelopen tijd voerde Washington een lobby tegen het verminderen van de productie... ook omdat dit Rusland in de kaart speelt. Door de olieproductie te verminderen stijgt de prijs, wat financieel gunstig is voor Rusland. De OPEC-landen negeren de Amerikaanse lobby. In Venezuela is het dodental door overstromingen en aardverschuivingen opgelopen tot 43. President Maduro vreest dat het aantal dodelijke slachtoffers zo'n 100 is. Tientallen mensen worden nog vermist. De inwoners werden afgelopen weekend overvallen door het natuurgeweld. Meer dan duizend huizen zijn verwoest. Er zou inmiddels wel weer elektriciteit zijn, maar nog geen schoon water. Bij de pogingen om mensen te redden en lichamen te bergen... zijn enkele duizenden mensen ingezet, onder wie militairen. Het weer. Vandaag start de dag fris met mistbanken. Nadat deze zijn opgelost is het vaak zonnig en wordt het zo'n 16 à 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB. In Noord-Holland loopt het vooral nog vast op de A9 naar Alkmaar. Tussen Aalsmeer en knooppunt Raasdorp staat 7 kilometer. De rechterrijstok is daar namelijk dicht door een ongeluk en dat kost je zo'n 20 minuten extra.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 Slachtofferhulp Nederland start vandaag een campagne voor slachtoffers... van wie naaktfoto's ongewenst zijn doorgestuurd. Het aantal meldingen hierover is de afgelopen jaren explosief gestegen. De VVD-fractie verzet zich tegen de asielwet van de eigen staatssecretaris van asielzaken, Erik van den Burg. Hij werkt aan een wet waarmee hij gemeentes die weigeren asielzoekers op te vangen daartoe kan dwingen. President Biden zegt dat het besluit van de OPEC-landen om de olieproductie terug te schroeven... consequenties zal hebben voor de betrekkingen tussen Saoedi-Arabië en de VS. Afgelopen tijd voerde Washington een lobby tegen het verminderen van de productie... ook omdat dit Rusland in de kaart speelt. Het weer. Vandaag start de dag fris met mistbanken. Nadat deze zijn opgelost is het vaak zonnig en wordt het zo'n 16 à 17 graden.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 Is it working if we're hurting? There's so much left to lose. Did we run out of luck? Did we run out of time? Somewhere in the million ways we tried, and we gave it our best, but it was enough.